Mark Hokker met het NOS-journaal. Er komt toch geen speciaal in de onderwijsinspectie aan de Volkskrant. Drie weken geleden kregen de leerlingen te horen dat ze geen diploma krijgen vanwege misstanden op de school. Sindsdien is het onduidelijk of en welke vakken leerlingen over moeten doen. Of ze alsnog zijn geslaagd, horen ze op 31 augustus. Er zijn wel afspraken gemaakt met vervolgopleidingen. De Britse premier May heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek van president Trump op haar aanpak van de brexit. Trump zei in een interview dat zij de Britse belangen verkwanselt. May's woordvoerder wilde alleen kwijt dat ze ernaar uitziet om de kwestie vandaag met Trump door te nemen. Een huisartsenpraktijk in Roosendaal blijft zeker een week gesloten na een plofkraak. In de gevel zit een geldautomaat van ABN AMRO en die werd vanochtend vroeg opgeblazen. Niemand raakte gewond, maar de schade aan het gebouw, waarin ook een apotheek zit, is groot. De verdachte die is aangehouden voor de dood van een Utrechtse studente is haar ex-vriend. Dat heeft de politie bevestigd. De 31-jarige man uit Nieuwegein zat onlangs al drie dagen vast omdat hij de studenten zou hebben gestalkt. Sindsdien had hij een contact- en locatieverbod. En het lukt beroepsmilitairen niet meer om de politie en de marechaussee te helpen bij terreurdreiging. Hun oproepdiensten worden daarom overgenomen door reservisten, zegt luitenant-kolonel Van Wijk in het AD. Reservisten zijn deeltijdmilitairen die ook een reguliere baan hebben. Vanaf volgend jaar krijgen de reservisten bereikbaarheidsdiensten, zodat ze bij een terreuraanslag of een ernstige dreiging kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld Schiphol of stations te bewaken. Het weer, eerst nog wat laaghangende bewolking, verder geregeld zon. In het noorden kunnen wolken vanaf zee binnendrijven.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 O que eu quero é samba. Este samba que me estou de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como esta noite que eu quero passar. Pois o samba já animado. O que eu quero é samba.